Wat een suikerzoet begin van deze zondagmorgen bij GoFam. Ja, The Cats, Times, Where, When. Ja, zeker. Paling sound van de bovenste plank. Welkom bij de show. gaat duren tot 12 uur. Ik heb heel lekkere muziek voor je, dus eh, blijf lekker luisteren, want dan krijg je het allemaal op je bordje.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 Ja, ik wel hoor. Lekker. zo kom je helemaal van tot rust. Maxime Le Forestier en Ne Quelque Part uit 1987 hier in de show. En daarvoor Johnny Cash en een eh, mooie klassieker, A Thing Called Love. Straks gaan we het hebben over de waterschapsverkiezingen. Gelderstromen, ja, onze waterschap hier, eh, vraagt om jouw stem. En waarom doen ze dat? En wat doet een waterschap eigenlijk? Straks hebben we een heuse dijkgraaf in de show. En die gaat vertellen wat het belang is van eh, jouw stem bij de waterschapsverkiezingen.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 I'm here. je altijd eh, terug hoort in de top 2000 of de top 4000, top 3000 en eh, top 1000. Ach, je hoort hem heel vaak. Boudewijn de Groot en Avond, ik geloof in jou, natuurlijk, op deze zondagmorgen. En Three Doors Down, die maakt je lekker wakker met wat stevige rock, zal ik maar zeggen. Maar dan wel easy, here without you. Eh, straks dus eh, gaan we praten over het eh, waterschap met een dijkgraaf. Niet de dijkgraaf van hier, maar van de overkant, zal ik maar zeggen, de naderkant. En die gaat vertellen over waarom de waterschapsverkiezingen zo ontzettend belangrijk zijn. Een opsteker voor de waterschappen zou ik zeggen. En eh, het heeft jouw aandacht vast nodig. Je hoort er straks dus meer over in de show. Terwijl wij hier gewoon dan vervolgens lekker aan de koffie zitten.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 als je een vaste luisteraar bent van eh, deze show op zondagmorgen. Als je je bed uit komt rollen, tenminste op deze tijd. Ja, zou zomaar kunnen. Maar misschien ben je al veel vroeger op, hoor. Zou kunnen. Dan weet je het, we draaien van alles en nog wat. Ook, ja, hele ouderwetse countrymuziek. En dat was dus het geval bij Bobby Gentry. Oh, to Billy Joe. En Casey en de Sunshine Band met Please Don't Go, alweer uit 1979. Het zijn bijna waterschapsverkiezingen. Ze komen eraan. En wat is het waterschap dan? Wat doet het waterschap? Daarover ga ik praten met dijkgraaf Piet Hein Daverveld. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, het waterschap, een eh, bestuursorgaan dat eigenlijk heel weinig in de belangstelling eh, staat, maar wel heel belangrijk is. Eh, wat doet het waterschap voor degenen die het nog steeds niet goed op het netvlies hebben? Ja, het waterschap heeft eigenlijk van oudsher vier belangrijke taken. Eh, in de eerste plaats is dat de waterveiligheid. We willen natuurlijk allemaal droge voeten houden. En dat betekent dat we moeten zorgen voor stevige dijken en duinen. Tweede eh, taak is dat we voldoende water hebben in onze sloten en vaarten. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig. De derde taak is dat we dat water in ons eh, watersysteem schoon en gezond willen hebben. Het liefste zou je overal willen kunnen zwemmen. En de vierde taak is eh, mensen, eh, al die inwoners en al die bedrijven die hier eh, werken, die produceren ook heel veel rioolwater. En dat water, dat moet gezuiverd worden. En daarvoor hebben we vier rioolwaterzuiveringsinstallaties om dat te doen. Ja, nu gaat u een campagne voeren met de toekomst van water dus, zoals ik al zei. Ehm, en de vraag die u centraal stelt is, hoe zie jij de toekomst van ons water? Wat is het doel van deze campagne? Nou, het doel eh, van, eh, van die campagne is om te benadrukken dat het belangrijk is om eh, te gaan stemmen. Want iedereen in Nederland heeft een band met water. En de Nederlanders kunnen ook door die stem aangeven waar zij prioriteiten aan willen geven. Om een, om een concreet voorbeeld te geven, die, die watertaken waar ik het eerder over had, die moeten we blijven uitvoeren in een steeds complexere context. Wat ik daarmee bedoel is we zien steeds meer dat de effecten van klimaatverandering zichtbaar worden. Dat kan zijn soms langdurige periodes eh, van droogte. En we hebben de afgelopen vijf jaar vier eh, zomers gehad met extreme droogte. En de andere kant van de medaille is natuurlijk dat we ook soms te maken hebben met extreme neerslag. Eh, we herinneren ons allemaal nog wel de grote wateroverlast, de grote schade in Limburg en in, in Duitsland en Wallonië in uh, juli 2021. En de vraag die eh, bijvoorbeeld opkomt is, moeten wij nou nu investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of zeggen we van nou nee, we wachten wel en als er eenmaal schade is, dan zullen we hem eh, repareren. Dat is één voorbeeld waar concrete keuzes over te maken zijn. Een ander voorbeeld kan zijn, uh, wij moeten ervoor zorgen, dat zei ik al, dat ons water schoon en gezond is. Maar hoe ver ga je daarin? Zeg je dat het voldoende is om aan de, eh, aan de wetgeving te voldoen? Of wil je eigenlijk al voorsorteren op strengere maatregelen in de toekomst? Wil je dat wij investeren om bijvoorbeeld medicijnresten uit het rioolwater eh, te halen? Dat vraagt om extra investeringen. En zo zijn er op talloze thema's keuzemogelijkheden. Door na te gaan hoe de verschillende politieke partijen daar tegenaan kijken, kun je, eh, kun je bepalen op welke partij jij eh, straks op 15 maart wil stemmen. Ja, het zijn natuurlijk ingewikkelde zaken, zou je bijna denken, voor de gewone burger. Eh, zijn er hulpmiddelen eh, waar ja, de burgers, de stemmers, gebruik van kunnen maken in dit geval? Jazeker. wij hebben een, een website, mijnstem.nl. Mijnstem.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je direct kiezen de stemwijzer voor de, de waterschappen. Je geeft je postcode in en je wordt direct geleid naar het waterschap waar jij, zeg maar, de woont hebt, waarvoor jij eh, je stem gaat uitbrengen. En dan zijn er iets van, zeg maar, 15 of 20 stellingen waar je aan kunt geven hoe jij erover denkt. En vervolgens kun je zien hoe al die politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, hoe die daar eh, tegenover staan. En op die manier kun je bepalen hoe je die stem wilt uitbrengen. Het eh, komt een beetje overeen met de stemwijzer en kieskompas? Daar lijkt het op hoeveel politieke partijen doen er op dit moment mee aan de waterschapsverkiezingen? Twaalf. Eh, dus... acht daarvan die, die zijn nu al in het eh, eh, algemeen bestuur vertegenwoordigd. En er zijn vier nieuwe partijen die, die mee gaan doen. Dus er is heel veel keuze eigenlijk? Ja, zeker. Twaalf. Goed. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden? En nogmaals even het adres waar de mensen ook de ja, stemwijzer kunnen doen. De website is heel makkelijk, mijnstem.nl. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Goed, Piet Hein, Daverveld, Dijkgraaf. Dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. to say that I was so. believing for so long. Jasmine Archer. Kennen we haar nog? Jawel, vast wel. Lekkere muziek uit eh, 1992. Sleeping Satellite en Air Supply wat romantisch op een zondagmorgen. Oh, oude of Kijk even naar het weer van vandaag. Het wordt een graad of 12. Je hoort het straks al in het weerbericht. Dus over een kwartiertje of zo, of 20 minuten, gaan ze je natuurlijk weer vertellen wat het weer is. Maar dan is het weer landelijk. Hè? Eh, en dan gaat het natuurlijk weer niet op voor Teneuzen. En <laughs> zeker niet voor Westdorpen. Om er maar weer eens over te beginnen. Het wordt vandaag een graad of 12. Blijft een vochtige dag. En eh, ja, de kans op regen is 0,8 eh, mm. Dat is ook niet echt bar veel. Maar het is wel wat. En de de zonkracht wordt vandaag 6. Mij zegt het niks, maar misschien jou wel. En als jij het weet wat die zonkrachtcijfers betekenen, ik snap er niks van, dan mag je me het laten weten. Je vindt me vast wel op eh, Facebook en zo. Eh, ik ben benieuwd wat eh, jouw antwoord is. Misschien is er wel een weerman die het me kan uitleggen. Terug naar de muziek. Hier bij GoFM. Lekker. Lizzie. Begapine. Ceilings. Nu in de top 40. Ceilings, plaster. Can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you.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 Een beetje relaxed boeltje op de zondagmorgen hier. Ja, doe maar. Ja, ze vragen of ik nog een bekertje koffie wil. Natuurlijk een bekertje. Het is gewoon weer zo'n mega mok. Heerlijk. We genieten ervan samen eh, met z'n allen hier. En we hebben er eh, weer, <laughs> jawel, het is al wel tijd geleden, pindarotjes bij. Jawel, die zijn lekker joh. Maar zo slecht voor de lijn. Verder hoorde je natuurlijk een mooie van Lizzie uh, Wat een moeilijke naam trouwens om dat uit te spreken. En Ceiling, we kijken naar het plafond hier. Dat doen we niet te lang, want we hebben wat anders te doen in de show. We hebben bijvoorbeeld prachtige muziek van Johnny Nash. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder. for more. always remember that day you promised to love me. You said you loved me to the very end. And I'll never forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Zij eh, zou je kunnen zeggen, van Dave Stewart en eh, Barbara, Barbara Gaskin. Dames gaan eh, voor eigenlijk, maar hier niet dus. En It's My Party, natuurlijk hier in de show. En daarvoor Johnny Nash en Tears on My Pillow. Zometeen over een paar minuten al het nieuws en weer en mogelijk wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En het leuke is dat er ook weer een reportage in zit van Jeroen van Gent zo rond half twaalf. Dus blijf lekker luisteren ik ga zo meteen even pauzeren en eh, wat nieuwe deuntjes voor je uitzoeken. En ik hoop dat je er zo meteen ook weer bij bent na 11 uur hier bij GoFam. Tot aan het nieuws en zo. Eh, oh, een hele aardige. Een eh, wat minder bekende van Alan Parsons en zijn project The Gold Bug. Wat mij betreft, tot zo.